Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen twee jaar meer dan 100 klachten gekregen over de Holterbergweg. Dat is de plek waar vorige maand de 17-jarige Lisa werd vermoord. Het tv-programma Pointer en het AD schrijven dat de plek al langer als onveilig geldt. In het programma zeggen vrouwen dat er met meldingen over de verlichting of hoge begroeiing niet altijd iets werd gedaan of pas na lange tijd. Raadslid uit Ouder Amstel, waar de weg onder valt... noemt het in Pointer gênant dat een incident nodig is om actie te komen. De Australische deelstaat Victoria looft een recordbeloning uit... voor de gouden tip over een voortvluchtige moordenaar. Wie vertelt waar hij is, kan een miljoen Australische dollar krijgen. Dat is omgerekend een half miljoen euro. De man schoot anderhalve week geleden twee politiemannen dood... toen ze bij hem langs gingen met een huiszoekingsbevel. Een derde agent raakte gewond. De meeste Nederlanders vinden het goed dat maatschappelijke organisaties... naar de rechter kunnen stappen als de overheid zich in hun ogen... niet houdt aan hun eigen wetten en regels... Het gaat dan bijvoorbeeld om rechtszaken zoals die van actiegroep Urgenda over de vermindering van de CO2-uitstoot. Tegenstanders vinden dat met zulke zaken rechters op de stoel van politici gaan zitten. Zanger Mark Volman is overleden. Hij was de oprichter van de Amerikaanse band The Turtles... en zong ook op hun grootste hit Happy Together. Het zou in de VS de eerste en enige nummer 1 hit worden van de Turtles. Mark Volman was 78 jaar. Het weer, veel zon, maar ook nog wat sluierwolken. Het wordt 21 tot 24 graden. Ook morgen flink nog wat zon en warmer, maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar.